met het NOS Journaal. Actiegroep Farmers Defence Force roept boeren op om woensdag geen trekkers op het Malieveld neer te zetten en niet over de snelweg te rijden. Woensdag protesteren de boeren weer in Den Haag tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een eerder protest in oktober leidde dat tot grote schade aan het Malieveld. Nu is het protest in een naastgelegen park. Wie de trekker niet normaal parkeert kan een boete verwachten, zegt ook de gemeente. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam wil ouders van jongeren die voor de tweede keer worden betrapt met een mes een boete van 2500 euro opleggen. Na een serie steekincidenten riepen burgemeesters op tot een landelijk verbod op messen. Minister Grapperhaus ziet daar weinig in, omdat ook een aardappelmesje kan worden gebruikt om te steken. Abu Taleb wil het probleem daarom via een gebiedsverbod oplossen en de ouders dus beboeten als hun kinderen in zo'n gebied voor de tweede keer worden betrapt met een mes. Strandpaviljoenhouders op Walcheren maken zich zorgen over het toeristenseizoen. Door de stormen Kira en Dennis zijn hele stukken strand weggeslagen. Op een aantal stranden gaat het om zeker anderhalve meter strand minder. De eigenaren van strandpaviljoens roepen de provincie en Rijkswaterstaat op... om toch extra zand op te spuiten. Op dit moment mag dat niet vanwege de stikstofproblematiek. En Jeff Bezos, de oprichter van Amazon en de rijkste man op, aarde... zegt dat hij 10 miljoen dollar in klimaatbescherming wil steken. Hij heeft een geschat vermogen van in totaal zo'n 130 miljard dollar. De 10 miljard gaat naar het Bezos Earth Fund... een fonds voor wetenschappers, activisten en NGO's. Ze kunnen dan een aanspraak doen om het klimaat te beschermen. Amazon, het bedrijf van Bezos, stoot nu nog veel CO2 uit... met het vervoeren van pakjes. Over 10 jaar willen bedrijf alleen nog maar duurzame energie gebruiken. En het weer, vannacht wat opklaringen, in het noorden en oosten kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen er wat buien. Het wordt dan 8 graden.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 What do you need to know? Don't you know I'll always be the one? be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. to you van ZFM.